nabij het later en van de vrachtwagens. En daarop hebben zij gelijk alarm geslagen en zijn de hulpdiensten uitgerukt. Inmiddels staat de hele supermarkt in brand. Bij de brand komt eh, heel veel rook eh, vrij. Dat geeft ook overlast in de omgeving. En daarop hebben we de straten eh, rondom de supermarkt volledig afgesloten. En ook de woningen die daaraan liggen zijn eh, vanochtend ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. Het duurt nog zeker tot het begin van de middag voordat de brand is geblust, verwacht de brandweer. Het demissionaire kabinet wil naast de NS ook andere bedrijven internationale treinritjes laten maken. Staat in de Volkskrant. Politiek verslaggever Mark Hamer weet meer. De partijen hebben zich mogen inschrijven voor trajecten naar Londen, Parijs, Frankfurt en Berlijn. Onder andere Arriva en Cubus hebben dat eh, gedaan, maar ook de NS. Eh, de NS blijft sowieso op Brussel rijden, want dat is te veel verweven met het Nederlandse eh, netwerk. ProRail bepaalt uiteindelijk welke treinen er mogen gaan rijden. Ook zijn er plannen voor extra dure kaartjes in de spits. De NS mag over twee jaar gaan experimenteren met variabele treinkaartjes. En de Tweede Kamer moet aan wel over stemmen. En gefeliciteerd, hiphop bestaat 50 jaar. Een feest dat wordt gezien als de start van deze stroming... werd vandaag precies 50 jaar geleden gehouden. En dit was zo ongeveer de eerste echte dikke hiphop hit. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. Rappers Delight van Sugar Hill hoorde je. Hip-hop is in de afgelopen 50 jaar flink veranderd. En daar heeft deze kenner wel een verklaring voor. Omdat er een competitieve drang zit in mensen binnen de hip-hop. Om altijd maar net even iets anders te doen, net iets beter te zijn. Net wat meer ja, daaruit te springen. En daarom blijft het altijd fris of fresh, hoe je het maar wilt noemen. Het weer, het wordt een zomerdag.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 Eh, ja, dan mag je achter... Af en toe mag je <laughs> rustig wel een piraatje spelen, zeg maar. Ja, en dat is op verzoek natuurlijk van, uh, van Joke Westerberg. Hamilton, Canada. En ze zaten weer te luisteren, ze zaten weer te kijken. Ze zaten weer foto's te sturen. En oh, oh, oh, oh, ja. En daar kan ik niet weigeren natuurlijk, hè, om wat eerder te beginnen natuurlijk. Illegaal weliswaar, maar ja, goed. Eh. wat geeft het? Het weer in Nederland, hard Hartstikke mooi. Nou, dan moet je voorlopig maar, maar, eh, maar mee doen, denk ik. Ja. Even tot aan de klok van 10 uur. Eventjes lekker, lekkere muziek. En dan straks eh, de uitzending van The Boys. En dan maken we er weer een feestje van. Ja, nou ja, goed. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Willem Bruis is de naam. En eh, ja, daar zit men moeten doen weer. En Charles komt ook al binnen. Charles, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. morgen. Gerry, Gerry eh, is er ook al. En eh, ja, ach wat liefde. Goedemorgen. Dat klinkt toch heel anders als dat zoet stemmetje van jou natuurlijk, hè? Dit Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, even tot de klok van 10 uur. Eh, Gewoon gezellige muziek. En na 10 uur zijn wij er weer. De Boys are back in town met twee gasten van de Haarlemse Kanovereniging... die het een en ander komen vertellen over de Beulentocht. Ken jij de Beulentocht? altijd beul Ja, dat was vroeger in de middeleeuwen. Ja, ja, dat kan me wel herinneren. Ja, goed. hey, eh, tot na de klok van tien. And no one They simply turned away, and when he died, he left a table made of nails and pride. And with his hands, he carved these words inside. children and no one cried. He surely died alone. flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I live. that boy. today. Even tot zover het eh, piratenkwartiertje, zeg maar. Want uh, ja, Charles die is helemaal onhoudbaar natuurlijk. Hier staat hij. Ja, hier, staat hij. Hier staat hij, hoor ik Gerry zeggen. café Beulen toch? Hé, hey, hallo. Ja, de microfoons staan open, geloof ik. Ja, dat geeft wel maar niks, Gerry, hoor. <laughs> Zo. Sorry, sorry. Ja, nee, dat maakt niet uit. Ik, uh, ik gooi gewoon eventjes de eigen muziek erin. Zo. Ja hoor, daar is hij weer. Even tot tien uur bij Muziek, want dat hebben we ook namelijk. Gezellig. Is het gezellig, hè? Jawel. nou, even de rugnummers op dan.